toen hij voor een kledingwinkel stond. De politie bevestigt dat de jongen wordt geopereerd. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De 52-jarige automobilist die zondag betrokken was... bij een dodelijk ongeluk op de A10 bij Ossaan, blijft langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen een 44-jarige motorrijder... en een 34-jarige vrouw die achterop zat om het leven. De automobilist wordt verdacht van doodslag. Volgens het OM was er een verkeersruzie. De motorrijder zou de auto hebben afgesneden... waardoor de automobilist schrok en de vangrail raakte. Hij zette de achtervolging in en raakte de motor. De motorrijder en vrouw overleefden de val niet. Ze reden tussen de 100 en 130 km per uur. Saoedi-Arabië heeft een aantal mensen op hoge posten vervangen... zoals de minister van Buitenlandse Zaken. De maatregel wordt in verband gebracht met de moord op de journalist Jamal Khashoggi... in de Saoedische ambassade in Istanbul. Adel Al-Jobir is drie jaar minister van Buitenlandse Zaken geweest. Hij werd gezien als een gematigde figuur die vaak het woord voerde namens de regering. Jubier wordt vervangen door de minister van Financiën. Ook worden de baas van de Nationale Garde... en enkele hoofden van Saoedische adviesraden vervangen. En in Turkije wordt een enorm tapijt gerenoveerd. Het is bijna 500 vierkante meter groot... en het lag de afgelopen 120 jaar in een paleis in Istanbul. Maar het is nu toe aan een opknapbeurt. Een kraan moest eraan te pas komen om het kleed uit het paleis te halen. Het is het grootste tapijt van Turkije en het werd in de 19e eeuw gemaakt door tientallen wevers. Die deden daar tien jaar over. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht kan het land inwaarts licht gaan vriezen. Morgen is het overwegend bewolkt. Ook kan er dan wat motregen vallen. Het wordt dan tussen de 5 en de 8 graden.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 Ja, waar het, eh, waar het vandaan komt weten we niet. 27 december. En eh, het is de laatste van, van het jaar 2018 dat wij hier een uitzending mogen doen. Want we hebben ook opnieuw live muzikanten. En ik ga het nog sterker vertellen. We hebben zelfs Zandvoortse inbreng van deze band. Want een van de twee komt uit Zandvoort. Dus eh, we hebben er nog eh, daadwerkelijk ook nog een lokaal tintje aan. Eh, de andere die komt uit Leiden, maar goed, dat mag de pret niet drukken. Jongens zijn bezig hier in de buurt om muzieklessen... Nou, lessen, lessen, <laughs> gewoon studie zijn ze aan, aan het doen. dat is op het In Holland Conservatorium hier in de buurt in Overveen-Haarlem. Zeg ik dan altijd maar, want dat is toch dichtbij. begonnen trouwens weer met een nummer van het... Canvas Blanco, bent uit Utrecht. Eh, de kans is groot dat we ze eh, het komende jaar hier gaan treffen. Dan komen ze hier eh, langs. Gaan ze wel een akoestische setting spelen. ik denk ook dat dit nummer is. Dat is de, tweede single die gaat komen van het nog te verschijnen album Exilio. Daar zijn ze al stiekem mee bezig. Maar dan moet je eh, een inkraut eh, mannetje zijn. Of een inkraut vrouwtje zijn. Dus je moet in ieder geval de band heel goed eh, kunnen volgen. En dan mag je al het een en ander mag je dan al kunnen aanschouwen. Enter Exilio, dat is een beetje onder het mom waar het mee het gebeurt. Ze hebben een aantal optredens gedaan. Ik geloof dat er nog een aantal zijn. Maar dan moet je dus echt een daadwerkelijke diehard ehm, Canvas Blanco iemand zijn eh, die de band eh, een warm hart eh, toedraagt. Dan zullen ze dus wat, wat sneller een uitzondering voor je maken. maar goed, die Ehm, dat album dat zal dan eh, in elk geval volgend jaar... en volgend jaar is al heel snel, want dat is over een eh, dag of vier al... Dan, eh, komt, dan komt het album uit en dan zeg ik januari. Dus dat is vrij snel al. Dus niet denken dat het meteen nog even een, tijdje gaat duren. Dat, dat is niet het geval. Goed, dat is even voor de mensen die zeggen van hoe zit het nou? Nou ja, dit is een, een uitzending dat ik niet op de sociale media heb aangekondigd. Wat het enige wat we wel hebben aangekondigd... is eh, dat de band vanavond Operation Hurricane... met dat Zandvoortse tintje wat, er, eh, wat erin zit... Juriaan en Max, dat zijn eh, de mannen die het doen vandaag met z'n tweeën. En de bedoeling is dat deze band ook nog ehm, gaat optreden... tijdens de voorronde van de Rob Akda wordt. En dat is vrij snel al, kan ik vertellen. Want de derde voorronde die vindt plaats op 18 januari. Wij hebben een uitzending op 17 januari. Dat is de compilatie van de tweede voorronde. Dus daar zitten vier bands in. Dus dat is weer voor ons een stukje makkelijker. Want dan kunnen we ook nog gewoon eh, eh, wat dingetjes eromheen uitzenden. singletjes eh, singeltjes hier, een singeltje daar. En misschien nog een beetje aandacht voor een EP'tje hier en een albumpje daar. Dus dat, dat is allemaal wel prettig. Maar ik ga je verzekeren, bij de derde voorronde zijn het er weer gewoon vijf. Dus dan wordt het weer gewoon puzzelen geblazen met het, met het aantal minuten wat je dan hebt. En dan zitten de eerste meestal ramvol en de tweede daar heb je dan de ruimte. Eh, deze jongens, die zullen we daarin eh, uh, terug gaan zien. Eh, dat, dat sowieso. En als ik het dan toch daarover heb... ja, dan kan ik slecht omheen dat ik straks ook nog weer iets van de Tiger moet gaan draaien. Want dat waren ook jongens die mee hebben gedaan. aan diezelfde voorronde van erop daar wordt. Maar zover is het nog, eh, nog niet. Eerst gaan we nog eventjes heel fijn nog eventjes eh, een wat eh, steviger nummer draaien van Anneka, En dat nummer dat heet Longshot. En die hoor je nu. was dat met eh, het eh, nummer Say It To My Face. En Annika met uh, Longshot. twee dames achter elkaar met een heerplaat geopend. ik heb hem laten vertellen door een oud ZFM Zandvoort medewerker. Beter gezegd, een collega. Pim Bergkamp moet je altijd eh, mannen met een vrouwenstem afwisselen. Dat is altijd een, eh, een, eh, een, iets wat mij blijft hangen. En dat heb ik nu even niet gedaan. Sorry, ik heb met de, regel van Bergkamp gebroken. Dus ja, dan krijg je dat. <laughs> dus moet ik weer, weer allerlei dingen omgooien. Ja, dat, dat, dat is nou eenmaal het lot van een radiomaker. Goed, um, zo dadelijk dan ga ik toch even vragen aan de techneuten of het allemaal mogelijk is. Ik denk dat de muzikanten die, die zitten wel, die zeggen ja, ja, we zijn er wel klaar voor. Ja, zie je, kijk, dan ga ik ervan uit dat de, de techniek dat, ook zegt. Dus dat eh, zo dadelijk eh, gaan we dan ook echt luisteren naar eh, Operation Hurricane. Deelnemers aan de Rob Akda wordt voor de derde voorronde. Schrijf het maar op vast die agenda. 18 januari, dan spelen ze in de kleine zaal. En Julian heeft me al net een beetje al eh, wijs wijsgemaakt. Dat voelt als een soort thuiswedstrijd. Ja, want ze hebben al een eh, aantal malen in de... Ja, straks gaat de microfoon open hoor. Dus eh, nu, nu, nog, even, <laughs> nu nog even niet. als een thuiswedstrijd hebben, hebben er al meerdere malen gespeeld. Dus dat terzijde. Leuk is dat ja, ze inbreng. Dat betekent dus dat ik nog één band bijna... Jongens, ik ben nog wat vergeten. Want er is nog een band wat ik... wat, wat voor twee derde uit Zandvoortse Ehm, leden bestaat. Dat is eh, Triangle. Die heb ik al een hele tijd niet gespeeld. Het is een beetje stevige muziek. Ja, wij, wat dat betreft hebben we een beetje dat, eh, dat verlaten. Maar eh, het werk wat, eh, wat die jongens hebben achtergelaten... dat, dat, dat is er dus natuurlijk nog wel. Ehm, en dan eh, draaien we dan even fijn dit nummer. Dat zit een beetje achterin. Het stevige werk. Eh, Ruud Houweling zit erin. en Koen Alvarez, die heeft ook hier gespeeld. Dus ja, dat, dat is een beetje... bijna een vriend van Jurian. ze, zijn, ze zitten één jaar verschil. Jurian zit één jaartje achter Koen. En Koen is een jaartje verder. Dus dat, dat, dat, is, dat is dan het geval. En Koen had het hier ook heel makkelijk toen hij eerder eh, dit jaar eh, nog eh, met de band kwam, hadden ze hier al gespeeld. En ja, toen kon hij het eigenlijk lopend af. Ook een band die hier geweest is, dat is De Fiscus. En dat nummer dat heet Animal. en It's the I pray and I get in trouble. Got a one track mind. At night I'm an animal. I hunt and I pray and I get in trouble. Got a one track mind. fall behind. Stumble out the door and into the light I close my eyes and relive the night. Feel the guilt come setting in. Moet even het uh, plank in het uh, gat eh, stoppen, dan krijg je dat ga ook eventjes kijken naar die webcam. Nou, die doet het eh, denk ik wel. Uh, eh, dus zo direct gaat uh, eh, hierachter een uh, techneut... die gaat dat ding dus draaien. Want ja, ik loop een halve tel achter met de uitzending. Dus, dus op het moment dat ik sta te praten... en dan weer in de camera zit te kijken... zit er weer een er zit weer vertraging van zoveel seconden op. Dat zeg ik er dan maar even bij. Maar goed, we zijn ermee bezig. Ehm, goed, het moment is daar. Want we gaan luisteren naar Operation Hurricane... Juriaan en Max, dat zijn eh, de mannen. Oh, eh, wacht. Ja? Ja? Ja, ja, ja. Hallo. Hallo. Want eh. Juriaan, jij komt hier, uh, hier vandaan. hetzelfde. Zeker weten. Ik woon eh, 2,5 minuut hier vandaan op de Zandvoortslaan. Dus uh, geboren ah, dat is, Zandvoort. Dat, eh, dat, dat, is natuurlijk heel... Ja, dan weet ik ook wel waar jij woont. Ja, ja, ja, <laughs> ja dan weet ik het wel. Want eh, daar heb ik nog wel eens even... Voordat ze de boel bij, bij Cent op de schop namen... heb ik nog wel eens een beetje postlopen bezorgen daar. Oh, dus, te gek. Dus, dus, dus ik weet waar, waar, jij, waar jij huist. Dus dat is inderdaad niet zo ver. <laughs> dat is inderdaad... je kan het lopend af. Ja, ik ben net nog eventjes naar huis heen en weer gewipt, moet ik zeggen. Ah, oké, oké. even voor voor eh, de mensen thuis. Operation Hurricane, eh, hoe lang bestaan jullie al? De band bestaat nu iets meer dan twee jaar. Ja. Eh, het is begonnen met mijzelf op gitaar en nou ja, toen er tijd nog geen zang, want we hadden het voornemen om op zoek te gaan naar een andere zanger. Ja. met Sven van der Meer op drums en Gilles van Michem op de basgitaar. Ja. Ehm, en in de zomer die daarop volgde, dus dat was de zomer van 2017, heeft Sven de band verlaten en is mijn goede vriend Max erbij gekomen. Staat vandaag met de gitaar in zijn handen, maar normaaliter uh, eh, breekt hij ongeveer zeven stokken per optreden. Zo, zo erg. <laughs> Dus, dus, een redelijk stevige band ook nog. Ja, dat nou, getuigt wel van de energie die we eigenlijk altijd wel in onze optredens en in onze muziek stoppen. Ja. En, eh, ehm, Max, gaat dat ook eh, met, eh, met het optreden van de Rob wordt gebeuren? Wie weet. Ja, dus de kans is aanwezig. Ligt aan mijn humeur. Aan je humeur? Nou, misschien, dat misschien eens even kijken of we Peper Fischer zo ver kunnen krijgen... dat hij een beetje de agressie bij jullie op kan voeden, Want, ja, op kan voeren. Want ja, dat, dat zou wel natuurlijk mooi zijn. Goed, de eerste twee nummers die, die ik van jullie heb gekregen... Mhm. Ten Down uh-huh. en de Invisible Sun. En die Invisible Sun, dat klinkt heel bekend. Hè? De Police had ooit een, eh, <laughs> nummer Zeker weten, Invisible we vanmiddag nog over. Vanmiddag dat, nog over. dat zal toch echt niet... Een, eh, dat is een Invisible Sun eh, die jullie hebben geschreven. Het is een, een, andere Invisible Sun dan die van de Police. Ja, ja, dat lijkt me wel duidelijk. <laughs> Goed, ik zou zeggen, laat maar horen. Oké One. not the same. You're just standing there, holding out your empty hand. You thought it was your turn. The color find ourselves. And if I stand down, if I stand down, oh. Now I was never one for faking feeling and justified and I to feel like I belong to you. Could never chase away the blues, but turn it into rock and roll. A medicine for the soul. No, this is my last refrain. Hear me say if I stay. find the time tonight to find ourselves. And if I stand down, if I stand down, oh. And if I stand down, will you break my fall tonight? And if I stand down, will you break my fall tonight? And if I stand down, will you break my fall tonight? And if I stand down, will you break my fall? stand down. Oh. All right. De kop is eraf. Nou, dat, uh, dat was uh, duidelijk uh, zoiets als metaforen in een, in een song gebruiken als je eh, eh, toch denkt stevig te staan... dat er dan op een gegeven moment iets gebeurt... Eh, waardoor de val dan op een gegeven moment breekt. Dat is ergens een lijn die ik er even uit heb kunnen halen. Zeker weten. Ja, <laughs> dat is serieuze shit. Veel gevoelies. <laughs> ja, dat, maar dat hoort ook wel een beetje in de rock. Mag dat, mag dat best. Ik denk dat we, we, komen zo direct natuurlijk op de teksten. Want ja, voor een rockband lijkt dat altijd van is bijzaak. Maar, dus, maar als je het in een akoestische versie hoort... <laughs> en zit er dus wel echt een diepe, serieuze shit eh, onder. Dus, ja, eh, nou, dat, vind ik ook serieus tof. Kijk, als we op deze manier spelen, dan hoor je heel erg dat het liedje nog steeds overeind blijft staan. Kijk, dat daar, gaat het, daar gaat het om. Hè? Jullie komen er wel, denk ik. <laughs> denk, ik denk, ik wel. Goed, eh, het tweede nummer dat is dus de, de Invisible, of eigenlijk Invisible Sun. Invisible Sun. gaan we het niet over die police hebben, maar we gaan het gewoon hebben over jullie. Want dit is het nummer wat jullie zelf hebben geschreven. Zeker. Oké. and lose track of time. Her lips are cherry bombs, blowing on you all night long. the sun, the sun. I never wanna see the sun. The way she stands in front of my car want to take it just a little too far. The devil made me. Oh, hey, now, why don't you understand? See to the sun, the sun. I never wanna see the sun. the sun, the sun. I never wanna see the sun. Let's go. Een totaal ander nummer. Totaal ander nummer ik eh, ben benieuwd hoe jullie die eh, live eh, gaan spelen... als jullie inderdaad in de kleine zaal staan. Of, of überhaupt op, die, op de lijst gaan. Die staat op de lijst, ja. Die staat op de lijst, oké. dus, dus er wordt al iets beklapt van wat ze gaan spelen... in die 20 minuten die 18 januari heet. Nou Marcus, dan weten we dus wat er te wachten gaat staan. Beetje harde, harde nummers. Wie oren... Wat zeg je? Doorrammen. Ja, een beetje rammen. Dus uh, betekent dat je wel je oordoppen mee moet nemen. Want jij staat op uh, van het podium. Dus eh, dat eh, zeg ik er maar even bij. Goed, eh, de heren nemen even pauze. Twee nummers, want die twee nummers die ga ik nu draaien. het is december en december is 2008 was het magische moment dat Fabiana Dammers de grote prijs van Nederland wist te winnen. En wij zouden daar toch ook dat niet zomaar voorbij laten gaan, omdat Fabiana Dammers hier meerdere malen geweest is. En omdat zij het programma ook mede heeft helpen vormgeven tot wat het nu is. Eh, draaien we dus twee nummers van dat album. Dat album wat in 2012 is eh, uitgekomen. The Girl You Love. Dit is een nummer wat eh, ook op dat album staat. Het nummer dat heet Can't Say No. You call me dirty you'll call me bad. You keep me waiting. Oh boy, you make me mad. You can just leave me on the sidewalk, show up like we never. your goddamn cat. I'm not a rabbit in a hat. You keep on leaving just to come back like nothing's happened. Expect me to move. to come back and get a college degree Cause you need to get a job and work hard Then I started digging, sweat dripping Wondering what I wanted for a living An office job did the trick for me I turned grey in days and I'd be dead in weeks Then all at once it seemed so obvious When I found my heart in creativity The love I get is what I wanna spread Cause there's a lot to give and even more to get So I will give it to you Put my face down in the sea staring at the bottom Let the waves roll over me Junie and then I chose for myself. I stuck at the books, I lined them all on the shelf, and then I picked my stuff and I went to see if I could fill my bank account artistically. People told me it wouldn't be an easy job, but it didn't mean it was hard to give it a shot. So now I spread the art, I raised the bars, all that I'm dreaming of is love that I'm lucky with the people I old friends. We always there for each other, but they understand that I need to work hard and be there for my fans. Most of the time, I'll be away from my shows. I'll play at festivals and clubs a couple weeks in a row. But success doesn't satisfy if you're in your own, so I will always make sure that I get up from my bros and get my grandma on the phone. And if it's time to go, then I'll go. Put my face down in the seat, I'm staring at the go some of my love all day. I hope that she will share the love with me. I'd love to go some of my love all day. Oh, oh, I'd love to go some of my love all day. I hope that she will share the love with me. I'd love to go some of my love all day. Oh, oh, oh. With my face down in the sea, I'm staring at the bottom even niet de bedoeling. Want dan, hij staat er dus <laughs> fijn op doorstart. Dat moet ik dus niet hebben. Eh, maar goed, eh, want het eh, volgende nummer dat, dat staat al klaar. Dat heb je al een beetje kunnen horen. Ehm, goed, de heren staan er weer klaar voor. Julian en Max, oftewel Operation Hurricane. Ehm, de volgende nummers die op het lijstje staan daar zit ook die single in. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig van eh, hoe die gaat klinken in de akoestische versie. Want eh, wij hebben dus de hele stevige variant eh, gedraaid. twee of drie keer hier al in de uitzending. Dus wat dat gaat ben ik heel nieuwsgierig. Het is het tweede nummer van dit blokje. Maar we beginnen met Blame. Yes, het eerste nummer wat ik we ooit schreven voor de band. Dus begon op akoestisch ook. Oké. You ready Max? Yes. To hide behind when your worlds come tumbling down, and I won't be on rebound on a lonely night when I'm all the way across town because you're already gone. The one you should be looking at is in was another lonely day. Another song feeling out of place. Another moon I could go home, but I know what's left of your innocence, whether it starts and so whether it ends. Eh, eh, eh, het, is, het is nog net niet de single, maar het, het komt er wel aardig in de buurt. Als het, dus goed, nou, we gaan straks het volgende uur natuurlijk nog twee nummers van jullie horen. Dat, dat sowieso. Maar nu gaan we even wat, wat anders doen. Terwijl die camera natuurlijk weer zwengt, Want die gaat dan weer naar mij toe. Ja, dat zat er natuurlijk dicht in zie nu ineens dat mijn haar niet helemaal goed is. Eh, dan krijg je dat natuurlijk. <laughs> je, wordt wel een beetje ijdel eh, ook weer op je oude leeftijd. Um, een nummer wat, wat ik ga draaien ja, ik, is zoiets als belofte maakt schuld. Ehm, dat is dat, dat nummer wat ik, wat ik eigenlijk nog in hoofd had zitten. Dat is dit nummer van Triangle. En dat is hem. Stand up. got up. leuk is dat ik dan nog eh, twee minuten over heb. Eh, want dat is dus weer een kwestie van eh, niet goed uittimen. Want dan, krijg je dan met, met dit soort lange nummers... dan heb je dus nog een minuut over. Ja, en wat doe je dan als er nog ergens een minuut over is? Dan moet je dus gaan zoeken. dan heb ik nog wel iets hoor. want je denkt dan zeker niet dat ik helemaal voor één gat te vangen ben. Dan hoop ik wel even dat hij een beetje meewerkt. En dan heb ik nog iets van een minuut en dat gaan we zo dadelijk eh, draaien. Want ik heb nog even tijd over. Om eh, straks nog aan te kondigen dat we nog een tweede uur hebben... met eh, deze geweldige snuiters. Die nu even een breekje nemen. Dat mag ook wel, want... want dat, dat, dat, die, die break die hebben ze zeker nodig. Want volgende, nou ja, volgende maand en dan moeten de jongens echt, echt gas gaan geven. Het uh, is tijd om uh, even het uh, uur af te sluiten. Doen met Kashmir Hakim. En dat nummer dat heet Angels en komt van de EP The Hillsinger. Walking home thinking back missing our times Oh so fun laying on bed on the spread Closing my eyes, see your face, butterflies. Curtain is closed, fighting time every night. And I'm not so sure how old you will grow. I hope you guys do, cause your heart is so true. Still floats on your love when your wings surround me. The wind in my ear of your words always fair. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...